Goedemorgen, ik ben Dielke Eerstra en dit is het nieuws van NOS op 3. De eerste lijsttrekkers hebben gestemd. D66-leider Kaag was vanochtend de eerste van alle partijen. Zij gooide haar stembiljet in een bus in een buurthuis. Onze verslaggever was erbij. Had alleen wel één probleem bij het stemmen. De leesbril. Die bleek toch echt nodig bij het invullen van het eh, vakje. PvdA-leider Ploemen en Marijnissen van de SP hebben ook al gestemd. Dat deden ze allebei op een basisschool. Voor de rest van Nederland zijn de stembureaus natuurlijk ook open. Deze stemmers waren er al vroeg bij in Enschede en kwamen erachter dat het stembiljet een behoorlijk onhandig ding is. Nou, is wel groot, vond ik, maar het ging wel. Ja, de vouwen eh, waren niet heel logisch. Je moet inderdaad in het midden eerst en dan weer door de helft vouwen. En dan was er nog één flapje dat weer ja, ook moest gevouwen worden eerst voordat hij helemaal eh, goed was. Ja. Kan jij voor iedereen die nog gaat stemmen, eens even uitleggen hoe je het stembiljet weer in elkaar vouwt? Eh, zorgen dat je de partijen niet meer ziet, volgens mij. En dan maar kijken hoe je dat doet. Stemmen kan tot 9 uur vanavond. Als je daarna, na de avondklok dus, nog naar huis fietst en een boa tegenkomt, krijg je geen boete. Er ligt een halve ton klaar voor de gouden tip over de aanslagen op Poolse supermarkten. Vijf keer gingen er explosieven af bij Poolse winkels door het hele land. Justitie zet 25.000 euro opzij voor degene die weet wie erachter zit. de verzekeraars van de getroffen panden verdubbelen dat bedrag nog een keer. Bonaire gaat vanaf morgen twee weken in lockdown. Het aantal coronabesmettingen nam op het eiland de afgelopen tijd flink toe. Waarschijnlijk na een feest in een kroeg. Er komt een avondklok, de scholen gaan dicht tot na de paasvakantie en er komt een alcoholverbod. Het weer in het noordoosten soms wat zon. De rest van het land blijft bewolkt. Er kan ook een bui vallen, vooral in het westen. En het wordt vandaag een graad of 7. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB. In Noord-Holland is er wat vertraging op de A44 van Den Haag naar Amsterdam... tussen Sassenheim en Kaagdorp 3 kilometer met bijna een kwartier vertraging.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 feel? Brothers, y'all all right? All right. See how y'all groove to this. your shit. You don't ever buy me nothing. don't no, but right around and me for some Oh, whoa, hold up, listen, partner, I ain't no cheap thrill.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 Let me rock it, rock it. Hallelujah. I'm the one that keep you warm, shocker. I am making more than just a physical dream. I wonder about you, shocker, cause you make me wanna scream. Feel for you. vriendje krijgt. Neem je tijd, veilig en warm. Bescherm ik jou totdat je mij loslaat voor nu. Blijf nog even daar. Wanneer de drempels komen op jouw pad het leven niet verloopt zoals je had verwacht. De groei komt pas na de pijn.